Gevangenen vertelde Amnesty dat ze urenlang werden geslagen met zwepen, kabels en kettingen en dat ze elektrische schokken kregen toegediend. Zeker twaalf gevangenen zouden aan martelingen zijn bezweken. In het rapport staat verder dat milities hele stammen uit hun dorpen hebben verdreven en de huizen hebben platgebrand. Het is deze week een jaar geleden dat de opstand tegen de Libische leider Gaddafi begon. Die leidde in oktober tot de val van de dictator. De overgangsregering die werd gevormd is er volgens Amnesty niet in geslaagd de gewapende rebellen onder controle te krijgen. De omstreden sharia-geleerde Haitham al-Haddad is van plan om vrijdag toch naar Nederland te komen. Een Kamermeerderheid riep minister Opstelte op om al-Haddad de toegang tot Nederland te weigeren. Hij zou aanvankelijk spreken op een symposium van de Vrije Universiteit, maar dat debat is afgelast. Volgens de universiteit is er zoveel ophef over de denkbeelden van al-Haddad dat een academisch debat niet meer mogelijk is. De sharia-geleerde zegt dat hij nog niet van de universiteit heeft gehoord dat hij niet welkom is op het symposium. De oud-topman van elektronica-bedrijf Olympus, Toyoshi Kikukawa, is gearresteerd. Dat melden Japanse media. Kikukawa wordt ondervraagd over zijn rol bij de boekhoudfraude... ter waarde van 1,3 miljard euro bij het bedrijf. De topman stapte oktober vorig jaar op toen het schandaal aan het licht kwam. In totaal heeft Olympus aangifte gedaan tegen 19 medewerkers of voormalige medewerkers. Ze zouden in de afgelopen 20 jaar de financiële resultaten mooier hebben voorgesteld dan dat ze daadwerkelijk waren. Ook hield Olympus er een dubbele boekhouding op na. Dan nog het weer.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 Part of the fun is the climb. You just gotta make up your mind that today is your day and nothing can stand in your way. Today is your day, everything's going your way. Today, today. Somebody throws sticks and stones they can break are your bones. And life's gonna kick you around, and then kick you again when you're down. But today is your day, and nothing can stand. de stem van eh, Shania Twain. Goedemorgen allemaal. Het is eh, vijf minuten over vijf, Radio 1. De vader met de nacht klinkt anders nog één uur te gaan. In dit uur kan je vier cd's winnen in één keer. Want er is een eh, nieuw album uit met daarop allemaal Dylan-covers. Alsof de man nog niet genoeg gecoverd is. We hebben een heleboel artiesten van een heleboel generaties ook. jong en oud. Die hebben op die vier cd's zo'n... 70 liederen van Dylan gecoverd. Shines of Freedom is de titel van het album. En eh, je kan het winnen. Ik ga straks een vraag stellen over eh, het repertoire van Dylan... en dan mag je dat eh, antwoord mailen naar de nacht ging anders. En dan in de loop van de week dan zullen we een gelukkige winnaar gaan trekken. Zover is het nog niet. Ehm, wat gaan we verder doen? De uitslag van vorige week bekendmaken. En dat had dan weer te maken met Paul McCartney. Wat waren de songs van Paul McCartney ten tijde van de Beatles. Daar moest je er vijf van mailen. En die vijf die hebben we binnengekregen. Tenminste, we hebben een heleboel binnengekregen... maar we hebben in ieder geval uiteindelijk één mailtje getrokken. En die vijf liederen die de desbetreffende persoon in zijn mail had vermeld... die gaan we nu ook draaien. Dus gezellig Beatles dadelijk. Maar eerst Triggerfinger, die een cover gaan spelen... van de Zweedse zangeres Liki Lee. Dit is I Follow Rivers. En ze speelde dat ooit bij het programma van Giel. Triggerfinger uit België. and I follow. Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel? my river run. never zat er eh, juderans in, een eh, leeg Juderans glas en een mes tot muziekinstrument verheven. Joh, de Triggerfinger, 12 januari tijdens op bij het ochtendprogramma van Giel. En zij coverde daar de hit van Leaky Lee, I Follow Rivers. een en dan is eh, Adele het nachtegaaltje. <laughs> Zoiets. Maar Bob Dylan heeft het wel gecomponeerd. Het origineel dat liet een keer voorbij komen. Make You Feel My Love van de meester himself. 70 jaar werd hij vorig jaar. En dat geldt ook voor eh, Ringo Starr. En ook Ringo Starr is net als Paul McCartney nog steeds actief met het maken van platen. Ringo Starr 2012 is de titel van het nieuwe album van de drummer van de ex-Beatles. your mind is busy with what water to the shoe, you better slow down. weken geleden hadden we dan de kennismaking met het nieuwste album van Paul McCartney. En er is nu ook een nieuw album uit van Ringo Starr. Ringo Starr 2012 en Slow Down is een van de titels die daarop staan. Ringo Starr vorig jaar trad hij nog op eh, bij het Bospop Festival in Weert met zijn All-Star Band. En de drummer hoor je dadelijk nog een paar keer terugkomen. Wat heet vijf keer? Want ik had vorige week een vraag gesteld naar aanleiding van de nieuwe cd van Paul McCartney. Vraag was gesteld omdat die cd te binnen was. En de cd is inmiddels in het bezit van... Eh, Artie Keus uit Zoetermeer. Ik vroeg namelijk, stuur mij eh, vijf titels, mail mij vijf titels van uh, Beatle-composities... waarin Paul McCartney de belangrijkste zang doet. Twee titels waren erbij uitgesloten. Dat was Yesterday en Hey Jude, omdat dat wel erg voor de hand ligt. En omdat die platen zo vaak gedraaid zijn op de radio... dat ik graag eh, andere liedjes van de Beatles met Paul McCartney in de hoofdrol wil laten horen. Nou, Artie Keus, eh, haar keuze eh, gaan we maar gewoon draaien... want ze zijn allemaal leuke titels. Zij schreef op, of zij mailde mij in ieder geval de volgende titels. The Long and Winding Road, I Saw Her Standing There... Got to Get You Into My Life, Let It Be en Blackbirds.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 took a ride, I didn't know what I would find there. Another road where maybe I could see another kind of mind there. Ooh, then I suddenly see you. Ooh, did I tell lie, you knew I wanted just to hold you. And had you gone, you knew in time we'd meet again, for I had told. do? What can I be? When I'm with you, I wanna stay there. If I'm true, I'll never leave, and if I do, I know the way there. Ooh, and I suddenly see you. Ooh, did I tell you I need you every single One, two, three, five. was luxe op een uh, vroege, hele vroege donderdagochtend. Vijf Beatle-platen achter elkaar. Je hoorde eh, in volgorde van opkomst Blackbird. Vervolgens Let It Be, Got To Get You Into My Life. I Saw Her Standing There. En de reeks van vijf liederen werden afgesloten door The Long and Winding Road. En deze vijf platen die had je te danken aan Artie Keus. Want ik vroeg namelijk vorige week Geef mij, mail mee vijf Beatles-songs... waarin Paul McCartney de belangrijkste zangpartij heeft. En dat had te maken met het feit dat... Eh, er een cd te winnen was, namelijk de nieuwe cd van Paul McCartney... Kisses on the Bottom, uit de cursus inmiddels in bezit van het album. Het nieuwe album ligt klaar. En een, een dik album. Een set met vier cd's onder de titel Chimes of Freedom. Ruim 70 Bob Dylan songs, gecoverd. Je kan het winnen als je me het antwoord geeft op de volgende vraag. Freek de Jonge die stond een aantal jaren geleden in de Nederlandse hitparade... met eh, Leven na de dood, een compositie van Bob Dylan. Mail naar de nacht klinkt anders. De originele titel van Leven na de dood. En dan gaan we in de loop van de komende dagen kijken wie, eh, wie het juiste antwoord heeft. En daaruit gaan we dan weer een gelukkige winnaar eh, trekken. Nou, ik ga in ieder geval één eh, song draaien uit dat album. Vier cd's. Nou, ik heb <laughs> één cd'tje eruit gehaald. En daarop vinden we heel bijzonder Flagging Molly... met een wel hele vrolijke versie van The Times They Are A-Changing. Come gather around people wherever you anchor on and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, so you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a changing. One, two, three! Come, writers and critics, publicize with your eerste keer dat ik Bob Dylan hoorde. Dat was met eh, dit liedje, de Times They Are Changing. En waar hoor ik dat? Eh, nou, <laughs> dan ga ik even het, eh, vader gaat even vertellen van vroeger. Dat was op de Britse de Radio London. Daar hoorde ik op een gegeven moment middags een man op een akoestische gitaar... met een wat heese stem. En dat bleek dan Bob Dylan te zijn met The Times They Are Changing. En je hoorde hier een versie van Flogging Molly... een folk-punk-versie... en die is te vinden op het album The Songs of Bob Dylan, Chimes of Freedom. Meer dan 70 covers staan op die cd. Vier cd's zijn er in totaal. Je kan het winnen als je mij de juiste, het juiste antwoord geeft op de volgende vraag. Frik de Jonge die stond een paar jaar geleden in de hitpraat met, de, in de hitpraat met Leven na de Dood. Ook een deel een compositie En ik wil van je weten wat is de originele titel van dat Leven na de Dood. Je kan het mailen. Uh, na de nacht klinkt anders. Ga naar de website van de Vara's de nacht klinkt anders. En dan kom je vanzelf wel bij het mailadres terecht. De drie Franse liedjes die je zo rond dit tijdstip gewend bent. Eh, je gaat luisteren naar Serge Reggiani... die een hele bekende melodie gaat zingen. Die ken je in het Nederlands. Voor, daarvoor hoor je Edith Piaf. Maar die houdt uit het begin van de jaren 50. En begin met iets actueel, actueels. Amel Bon met Je Rest. La fille de joie est belle, au coin de la rue là-bas. Elle a une clientèle qui lui remplit son bas. Quand son boulot s'achève, elle s'en va à son tour. Chercher un peu de rêve dans un bal du faubourg. Son homme est un artiste, c'est un drôle de petit gars, un accordéoniste qui sait jouer la java. Elle écoute la java, mais elle ne la danse pas. Elle ne regarde même pas la piste. Et ses yeux amoureux suivent le jeune et les doigts nom de l'artiste. Ça lui dans la peau. son être étendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre tendue de la musique. La fille de joie est triste au coin de la rue là-bas, son accordéoniste, il est parti soldat. Quand il reviendra de la guerre, ils prendront une maison. Elle sera la caissière et lui sera le patron que la vie sera belle, ils seront de vrais pachas, et tous les soirs pour elle, ils jouera la java. Elle écoute la java qu'elle fredonne tout bas, elle revoit son accordéoniste, et ses yeux amoureux suivent le jeu nerveux, et les doigts s'équénant de l'artiste. Salut! Tendu, son soufflet suspendu, c'est une œuvre tordue de la musique. La fille de joie est seule, au coin de la rue là-bas, les filles qui font la gueule, les hommes n'en veulent pas. Et tant pis si elle grève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie elle est foutue dans ses jambes tristes, l'emmènent au boui-boui, où il y a un autre artiste qui joue toute la nuit. Elle écoute la java, elle entend la java, elle a fermé les yeux, les doigts secs et nerveux. sans scrupule. Je devrais mourir sans remords. J'ai fait mon plein de crépuscule, je devrais pas crier encore. Moi, le païen, le pauvre diable, qui prenait Satan pour un bleu. Je rends mon âme la tête basse, la mort me tire par les cheveux. sans soleil, même sans été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Dites-moi que le bon Dieu existe, qu'il a une barre et des mains, que Saint-Pierre est le brave type qu'on m'a décrit dans les bouquins. Dites-moi que les anges ont des ailes Dites-moi que les poules vont des dents, que je jouerai du violoncelle là-haut dans mon costume blanc. Vivre, vivre, même sans maison, même sans souliers. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. J'avais le blasphème facile et j'entends d'ici mes copains crier le traître, l'imbécile, il meurt comme un vulgaire chrétien. Qu'il m'excuse si je suis lâche, je veux bien rire autant qu'on veut. Mais quand on se trouve à ma place, on prend quand même un coup de vieux. moitié. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Je vois de la lumière noire. C'est ce qu'a dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'à propos. Non, je n'ai vraiment plus la force de faire un dernier jeu de mots. Je sors par la petite porte, j'ai le trouillomètre à zéro. Vivre, vivre, quand faut y aller, il faut y aller. Vivre, vivre, Monsieur Saint-Pierre, la charité. plein soleil, en plein été. Vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. van Ramsey Schaffer. Hier hoorde je dan het origineel. Maar Dernier Volonté van Serge Reggiani. Daarvoor uit 1956 Edith Piaf, L'Accordionist. En die werd voorafgegaan door een hele actuele plaat. Amel Baron. En zij zong Je Rest. De drie Franse platen op deze vroege donderdagochtend in de nacht vindt anders. Ik ga even aandacht besteden aan eh, carnavalsrepertoire. Schrik niet. <laughs> maar ook daar weer de originele van. Bestel maar van Het is eigenlijk geen carnavalsplaat, maar gezien de tekst en eh, de vrolijkheid... wordt het wel heel veel gedraaid in kroegen en cafés tijdens het carnaval. Het liedje komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. te cases con el otro, iré a tu boda. Cuando pregunten enseguida me opondré. Y cuando diga el cura que por qué me opongo, yo le diré que porque tú eres mi querer. Y si se enoja el que iba a ser tu esposo, saco mi cohete y me pongo a disparar. Que al fin y al cabo no tengo miedo a la muerte, ni voy al bote porque soy la autoridad. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te besite o te mando a los gendarmes. ¡Pobre! ¡Pobre muchacha! Y si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedad de tu papá. Les pongo impuesto y hasta les quemo la casa, porque para algo soy aquí la autoridad. Yo ordeno y mando en todo este municipio, y te lo digo por si quieres escapar. Si hay en el otro el que mandes mi tío Eligio, nomás le digo y te tienen que agarrar. Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparra de mis penares, o dejas que te besite, o te mando a los gendarmes. salida para ningún lado. Y si te niegas a matrimoniar conmigo, les quito el rancho propiedad de tu papá. Les pongo impuestos y hasta les quemo la casa. Porque para algo soy aquí la autoridad, no faltaba más. Yo ordeno y mando en todo este municipio Ay, te lo digo por si te quieres escapar. Que allá en el otro el que manda es mi tío Eligio. mal le digo y te tiene que ser para atrás, ¿eh? Ay, Anselma, Anselma, Anselma, chaparrita de mis penares, o dejas que te ¿eh? besite, o te mando a los gendarmes. bestel maar eerst, maar dan met een mariachi-arrangement. Uit Mexico komt deze gast hier worden En eh, de man die... Uh, zijn naam ben ik even ontschoten. <laughs> Nou, Louis was het in ieder geval. die hoorde met La Anselma. het volgende liedje, dat kent elke carnavalsvierende Limburger van Beppie Kraft... onder de titel De Nacht is zo lang. Maar dat komt ook uit Mexico. En dan heet het Prenda del Alma. Je hoort nu Antonio Aguilar met een harmonieke erbij. Een echt Mexicaans hermanieke. En die klinken anders dan de Brabants en de Limburgse. Antonio Aguilar, Prenda del Alma. ¿Qué haré lejos de ti, prenda del alma? Sin sin oírte y sin hablarte. A cada instante intentaré de ti acordarme, aunque sea un imposible nuestro amor. darle el brillo remix die nooit eerder op een plaat is verschenen. Die hoorde de Black Eyed Peas. En die werd voorafgegaan door eh, de stem van Antonio Aguilar... met eh, zijn versie van Prenda del Alma... wat eh, elke Limburger kent als De Nacht is zo lang van Beppie Kraft. En die werd weer voorafgegaan. Ik heb de naam weer gevonden door Luis Perez Mesa met zijn La Anselma. Dit was het dan. De nacht ging het anders hier bij de Vara op Radio 1. Volgende week dan, eh, dan ben ik er weer tussen 2 en 6. Zo dadelijk het nieuws. En na het nieuws dan eh, is het de hoogste tijd voor het Radio 1 Journaal... met de actualiteiten van de afgelopen nacht... en een vooruitzicht van wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Marcel Oosten en eh, Lara Renze zijn bij je tot half tien. Mijn naam is Groen Koenens. Ik zou ze zeggen een prettige carnaval verder. <laughs> Mooi weekend. En in ieder geval ook een mooie donderdag. Want daar moeten we eerst nog eens even doorheen. Donderdag en vrijdag en zo. Fijne dag verder. De groetjes, hoi.